Eh, artiestenbestand. En voor hun zal ik evenveel moeite doen als voor de artiesten die ik al heb. Ja. Dus eh, ja, dat is een beetje de, de mm. insteek. Nou, dankjewel. Heb je nog iets toe te voegen? Ja, nou, het is heel leuk echt eh, voor de luisteraars ook om te kijken op onze website. Ja, www.onair-events.nl En daar zie je echt precies hetzelfde verhaal wat we hier nu hebben verteld. En dat stralen we ook gewoon uit op de website. Wie we mm. hebben, wat we doen. En ja, het is gewoon echt de moeite waard om te kijken. Nou, dat gaan we zeker doen. <laughs> Want het is een hele mooie site. Ik heb er gezien, staan heel veel artiesten ook op. En precies ook alles wat jullie doen en eh, wat ze voor je kunnen regelen. Dankjewel voor dit interview. Alsjeblieft. we, gaan, eh, we hopen nog veel van jullie te horen.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 KNMI waarschuwt voor extreem weer met zware windstoten met snelheden tot 110 km per uur. De brandweer in Zuid-Limburg heeft al honderden meldingen binnengekregen van schade door de harde wind. Ook in België is er overlast. Opnieuw heeft Trots op Nederland een van de kandidaten op de lijst voor de gemeenteraad uit de partij gezet omdat hij extreemrechtse opvattingen heeft. Het is Anton van Wijngaarden die op de kieslijst van Twente-Rand stond. Volgens de antifascistische groepering Kafka is hij lid geweest van de extreemrechtse organisatie Voorpost. Afgelopen week werd een kandidaat raadslid uit Alfa aan de Rijn uit de partij gezet vanwege zijn extremistische standpunten. Minister De Jager van Financiën wordt geconfronteerd met een tegenvaller van 2 miljard euro. In de gezondheidszorg en het onderwijs is veel meer uitgegeven dan was begroot. De jager gaat de komende tijd met de vakministers bespreken hoe die de tegenvallers op hun terrein denken weg te werken. Die besprekingen moeten uiterlijk in mei zijn afgerond. Bij een internationale actie tegen drugshandel en drugstoerisme zijn de afgelopen dagen tientallen mensen aangehouden. In Nederland werden 41 mensen opgepakt. Daarnaast zijn soft- en harddrugs in beslag genomen, een paar auto's, wapens en 6000 euro. De politie controleerde in treinen en op wegen in Nederland, België en Luxemburg. Op het WK Hockey heeft gastland India met 4-1 gewonnen van buurland Pakistan. Het toernooi begon met een overwinning voor Spanje dat in dezelfde groep Zuid-Afrika versloeg met 4-2. Engeland won met 3-2 van Australië. Nederland begint maandag aan het WK met de groepswedstrijd tegen Argentinië. Voor het WK Hockey in India zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen... omdat er rekening wordt gehouden met aanslagen van Aziatische terreurgroepen.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 I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy, mystify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I ain't looking to fight with you frighten you or uptighten you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I ain't looking to black you up or I go lock you up. Analyze you, categorize you, finalize or advertise you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I don't want to straight face you. Race or chase or track or trace you. Or disgrace you or displace you. Or define you or confine you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. to meet your kin, make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Ik zeg een hele goede avond en hartelijk welkom bij Golden CFM. Hey, goedenavond Daan. Ja, goedenavond. Eh, goedenavond. Uh, Zilveren Robby. Op de maandagavond even 8 uur Golden eh, CFM uh, eh, bij je. Tot aan 9 uur vanavond. 9 uur vanavond. Het wordt weer een heel gezellig programma. En we hebben weer hele goede muziek gekregen van Joop van die vandaag helaas verhinderd is. Mhm. Eerste plaatje van vanavond was Cher. De Amerikaanse zangeres begon allemaal in het rock en roll duo Sonny en Cher ken je ook waarschijnlijk nog wel. natuurlijk. en Sonny was haar eh, husband, ja. haar mannetje. Mhm. In 1975 uh, eh, scheiden ze van Sonny en ging ze lekker eh, solo door. Maar ook deze plaat heeft ze solo gezongen. Meteen een hitnotering voor Cher in 64. Nou, ik vind het wel een kapsel voor jou, uh, rock and roll, denk ik. Ja, dat dacht ik wel, ja, hè? Ja, vind ik wel. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. In die, in die oude tijd voor jou de gouden oude muziek eh, bij eh, CFM van voor 1974. En we hebben er weer eentje voor je klaarstaan, Daan. Welke is dat, Ronnie? De Hollies en On the Carousel. Riding along on a carousel Trying to catch up to you Riding along on a carousel catch up to you. Houses chasing, cause they're racing. Zodiac's so far. Ja, en van uh, Cher, eh, Amerikaanse zangeres, gingen we naar de jaren 60 met een Britse band. Je hoorde The Hollies en On a Carousel. CFM Golden, CFM heeft eh, veel vaste luisteraars gedaan. Echt waar? Jawel, dat is Dat is alleen maar leuk. En het is wel eens leuk om voor die vaste luisteraars een plaat te draaien. Ja, dat vind ik ook. Speciaal voor Gerard en Mo de volgende. Killer Queen. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet.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 just like a baroness, middleman trying up and down to gauge your mind. Then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer. say grappig, hè? Acht dagen in een week, eh, Daan. Ja, ja, lekker. Jorden, de single van de Beatles konden we lekker meezingen zo op de maandagavond bij Golden CFM. Volgende plaatje wat we voor eh, je uitgekozen hebben is er eentje van Paul Simon. Weer zo'n lekkere gouden ouwe. En die heet Kodachroom. Eh, nou, wat is Kodachroom nou? Kodachroom is een door Kodak in 1935 geïntroduceerde omkeerfilm. Het is een van de oudste, zo niet de oudste in massa geproduceerde kleurenfilms. Kodachroom wordt algemeen beschouwd als een van de beste consumentenfilms... en ten opzichte van andere emulsies onderscheidt het zich door de enorme scherpte, de fijne korrel... de natuurlijke neutrale kleurweergave en de extreem lange houdbaarheid van de kleuren. De film was ten tijde van zijn introductie in vele opzichten revolutionair te noemen. Hier is Paul Simon en Kodachrome. wonder Ja, nou, daar is mijn eh, maatje goed in. De playlist gewoon omver gooien, zo op de maandagavond. Dat is het leukste eraan. Maar wel lekker gewoon, joh. De Stevie Wonder en You're The Sunshine of My Life. Plaatje uit 1973. En voor deze blinde meneer eh, Stevie Wonder begon het allemaal in 62. Heeft hij heel veel hits gescoord, Daan. Echt waar? Ja, je kent er vast wel een paar. Ja, ik wel. Ja? For Once in My Life of You Are the Sunshine of My Life. Mhm. Plaatje wat we net draaiden. I Just Called to Say I Love You. En ga zo maar door. Tuurlijk. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Call de CFM op de maandagavond bij CFM Stanford. Tijd voor de volgende plaats. Silly Black en You're My World. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move. I may. Other eyes see the stars up in the skies. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine zo'n lekkere plaat om eh, met eh, eh, haar los te hebben. Zo, lekker hoor Daan. Helemaal jammer, jammer dat je dat niet hebt hier Ook. Nee, weet je wat het nou is? We nou. hebben de Beatles al gedraaid. En of je houdt van de Beatles... Of je houdt van de Stones. Ja, dat is nou, ik vind ze toevallig allebei leuk. Ja, ik ook. Nou. Maar in ieder geval, ja, we hebben de Beatles al gedraaid. Dus de Stones konden zeker niet ontbreken. Nee. De Stones is een Engelse rock- en roll band die actief is sinds 1962 alweer. Ze spelen naast rock en roll ook eh, rock en diverse andere stijlen. Ja, je zou het niet verwachten. Maar ook blues, country, hard rock, reggae en punk. En een van de grootste hits hoor je juist uit 65. Satisfaction. Heerlijk. Kolder CFM bij je tot aan 9 uur vanavond bij CFM. Met nu de volgende van Three Dark Nights. beetje een plaatje in het kader van eh, We Are The World, We Are The Children. Ja. The Three Dog Nights. Ja. Ja, een beetje waar ik eh, zelf nog niet van gehoord heb. Maar... Nee, maar het klinkt wel goed. Wel lekkere muziek. Joy to the World op de maandagavond eh, bij CFM. En de Eagles hebben we vandaag ook voor je, Daan. Nou, de Eagles is een Amerikaanse rockband. Begonnen in de jaren 70 Als achtergrondbegeleidingsbandje bij Lina Ronstadt. En Lena Ronstedt heeft in de jaren 80 ook nog een hitje gescoord. Zit ik te denken, welke plaat was dat nou? In ieder geval een zangeres eh, die eh, heel veel eh, hits heeft uitgebracht. En de Eagles zijn daarbij begonnen. De Amerikaanse rockband heeft uiteraard heel veel goede hits zelf gemaakt. Waaronder de volgende, Witchy Woman. Christmas. Dat was hem bij Colden CFM, de single van de Eagles en Witchy Woman. Misschien een beetje overdreven gezegd, Daan, om te zeggen van... Eh, moet je schuifel schuif wel opengooien, lief schat? Anders horen we je niet. Heb je een rijke vrouw dan? Heb je een rijke vrouw? Eh, eh, een, rijke vrouw was het maar waar. Was het maar, was waar. Het maar waar. Nou, okay. Had ik überhaupt maar een vrouw voordat ik het zo meteen weer te horen krijg. Oh, je, dus, oh, hebt een vriendin dus. <laughs> dus Witchy Woman van de Eagles. Ik zei een, ook een behoorlijke hit voor, voor de Eagles. Tip 6 toch? Zat ik het inderdaad nog even na te kijken. Niet verder gekomen dan de tip 6 in 1972. Dus Rob, gedraag je. Maar ik vond hem wel lekker. Ja, ik denk dat er ook een paar mensen nog het, nog het leuker vonden. Jawel, zeker weten. Ik denk het ook wel. In ieder geval, het volgende plaatje kent wel iedereen die luistert naar eh, Golden CFM op deze maandagavond bij eh, CFM Zandvoort. Dat is eh, de single van Billy Joel. Hier is Uptown Girl. komt gaat dan nou niet zweten op, hè? Als nee als ik, als, ik zeg 20 seconden. Ik wou zeggen absoluut niet, <laughs> maar... Eh, Joop van is eh, vandaag uh, verhinderd, vandaar dat wij het met z'n tweeën. waarnemen. Het is wel gezellig hier in de studio. CFM op de maandagavond, altijd gezellig tussen 8 en 9 uur. Het wordt steeds drukker in de studio hier, dat wil je niet weten. Ja, we hadden twee platen non-stop op deze maandagavond, Daan. Ja, heerlijk. Als eerste Billy Joel. Ik dacht al van, ik word oud, want deze plaat heb ik op single. En als we van voor 75 platen draaien bij Kolder CFM Mhm. Dan ben ik echt wel oud. Maar gelukkig, we maken een keer een uitzondering met de plaat uit 1983. Billy Joel en Uptown Girl hoor je. Ik, denk hou mijn mond maar even. Daarachteraan uh, eh, Clearance eh, Clearwater <laughs> Revival. <laughs> en Susie Q. Ja, echt wel? Ja. wat, Gaan we, wat gaan we nou draaien, Rob? We hebben er nog een paar te gaan zo eh, vlak voor 9 uur. En een van die paar, dat is er eentje van Cat Stevens. Hier is Another Saturday Night. Nog een paar nachten wachten. the sun in your sky. When the wind is high, when the wind is high, I will float a silk and silver moon near your window. If your night is dark, if your night is dark, it lives. wings and seven wonders more will I fly. When the wind is high, when the wind is high. Nou Dan, het is wel het echte jaren 60 geluid, hè? Zo vlak voor het einde van dit uh, programma. Echt wel? Ja, je de Simon Dupree en The Big Sound mhm. en Kites. Daarvoor trouwens de eh, Hurts, dat was een eh, Britse popband. En bestaande onder meer uit de leadzanger Peter Frampton. En toen Peter Frampton in 1968 de band verliet, viel ook de band meteen uit elkaar. Eindresultaat, ze scoorden drie hits. De groep dus, de Hurts. Einde van Kolde CFM op deze maandagavond uh, bij CFM. Jammer hè? Volgende week zijn we er uiteraard weer. Ja, met een bluesprogramma Rob. Een bluesprogramma. Ja. En dan tussen 8 en 9 weer eh, lekkere blues bij CFM. En die week erop gewoon weer Colden CFM. Met Joop van Es en Daniel Lefferts. Nou, ik weet niet hoor. Jij weet het niet? <laughs> Nou, jij moet er nog even over nadenken. Ik moet er nog over nadenken. Oké, laatste plaat voor 9 uur is de Moody Blues. Nights in White Zetten. Graag tot een andere keer.